Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronaboete leidt binnenkort niet meer tot een strafblad. Dat gaat het kabinet morgen bekendmaken. Tot nu toe kregen van een coronaboete automatisch een aantekening, oftewel een strafblad. En dat kan grote gevolgen hebben als je bijvoorbeeld werk zoekt. De Tweede Kamer vond dat veel te ver gaan. Het strafblad wordt ook geschrapt bij iedereen die al een boete heeft gehad. De coalitiepartijen in de Kamer willen ook dat het boetebedrag omlaag gaat naar 99 euro. Dat leidt weer tot een nieuwe vraag, zegt verslaggever Ron Vrezen. De grote vraag die nu nog op tafel ligt is... gaan de mensen die een hoge boete in het verleden hebben betaald... en daar dus straks geen strafblad voor meer krijgen... gaan die die ook eh, straks nog een lagere boete krijgen. Dus krijgen die geld terug van de overheid. Daar is de politiek nog niet uit. De coronamaatregelen moeten landelijk gaan gelden, dat zegt de burgemeester van Rotterdam. Volgens Abu is het eigenlijk niet meer te doen om het bij regionale maatregelen te houden. We werken nu met regionale maatregelen, maar eh, ehm, eh, als het waar is dat we de zes regio's nu acht bijkomen... Ja, dan is de vraag wat blijft daar nog over eh, voor, voor regionale benadering. Of dat je eigenlijk over misschien een week of zo doorstapt naar nationale maatregelen. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen in ons land. Afgelopen dag kwamen er meer dan 2500 besmettingen bij. Carnavalvierders kunnen het best in de zomer zomer een verkleedpak tevoorschijn halen en met de praalwagens door de stad rijden. Dat zegt een hoogleraar. Volgens hem is het verstandiger om het feest in de zomer te houden omdat het in het voorjaar het risico groter is. de beroemdste bioloog van de wereld zit op Instagram, Sir David Attenborough. En in de tijd dat hij erop zit, 6 uur, is hij al 1,2 miljoen followers rijker. My name is David Attenborough and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. But this is my first time on Instagram. En op Insta wil je een nieuw publiek duidelijk maken hoe slecht het gaat met de natuur. Maar ook wat eraan gedaan kan worden. David Attenborough is 94 jaar oud. Hij maakte al natuurdocumentaires toen de televisie nog in zwart-wit was. Join me. Or as we used to say in those early days of radio. Stay tuned krijgen nog het weer. De bewolking neemt toe. Er kan ook wat regen uitvallen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt soms de zon door. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je nog steeds veel vertraging. Vanaf Breukelen tot Nieuwegein is de vertraging ruim een half uur. De politie is bezig met onderzoek naar een ongeluk.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 Been thinking about all we said last night About all the times we laughed and we cried Take my hand, we'll just follow the sun I love the light in your eyes the river, the river of life Believe and surrender, you'll be alright So we can go with the flow And see where this will take us Jump in together forever In the river of life cause you know me best Watching the stars ZFM Zandvoort.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 Screws, they go missing. It's likely they might be, but you remind me. Shit, I need to stay in line. You damn well are a great design. You like being an only child. Say you need more of a family around. Let's turn these jeans into hand me down. Down, down. Down, down, down. Down, down. Yeah. Well, um, just being honest, my conscience ain't doing bad Cause I try to minus the problems that I attract. And half the time, the wheels that's in the back of my mind just keep on turning till the tire's flat and burning till the fire crack. I do not lie, though facts may seem a little far fetched. That's only cause I maybe make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, dropping change inside your empty guitar case. That's charity, um. I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go the distance. Not too efficient, but the way it's always been. Until the day we have to meet again. Get away when it ain't really safe and it don't seem right what's new, you get used to the bullshit.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 En stiekem draait hij eigenlijk al. Dus het ziet er ook gewoon heel erg leuk uit, moet je, moet je erbij zeggen. Caravan Espinado zat in dit gedeelte. Is van Santana straks weer een aflevering van Alternative FM. Maar dat zal iets minder zomers klinken als deze muziek. Maar ja, dat is, eh, ook, eh, daar is het eh, programma denk ik ook na, denk ik. Wat dat er gaat. Maar goed, dat gaan we straks allemaal meemaken. Ik kijk even rustig naar het scherm, want dat begint fijn af te tellen.